Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het ziet er niet naar uit dat in Brussel vanochtend weer bussen, trams en metro's gaan rijden. Het openbaar vervoerbedrijf riep de chauffeurs gisteravond op weer aan het werk te gaan... nu er afspraken zijn gemaakt over veiligheidsmaatregelen. De vakbonden zijn het eens met het akkoord, maar volgens Belgische media zijn hun leden nog niet overtuigd. Vanochtend overlegden de bonden met hun achterban... Het OV-bedrijf en de Belgische en Brusselse regering spraken onder meer af dat er 400 politiemensen bijkomen in het Brusselse openbaar vervoer. En veiligheidsagenten krijgen meer bevoegdheden. De chauffeurs van bussen, trams en metro staken sinds zaterdagochtend. Toen werd een controleur zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. In Wessen bij Roermond zijn een vader en zijn zoon gisteravond zwaar gewond geraakt toen een gasfles ontplofte op een plezierjacht. De moeder raakte licht gewond. Waardoor de gasflex explodeerde is onbekend. De boot lag in de jachthaven van Wessem. De ontploffing veroorzaakte geen brand op het jacht, maar leidde wel tot een grote ravage. Boten in de buurt hebben volgens de brandweer geen schade opgelopen. Het modehuis Dior heeft de Belgische modeontwerper Raf Simons benoemd tot creatief directeur. Hij volgt de Brit John Galliano op, die vorig jaar na een racistische en antisemitische tirade moest opstappen. De 44-jarige Belg moet Dior gaan inspireren en de 21ste eeuw induwen, schrijft het modehuis in een verklaring. Eerder ontwierp Simons voor het modelabel Jill Sander. In juni... In juli, eh, pardon, in juli maakt hij tijdens de haute couture shows in Parijs zijn debuut voor Dior. Vorig jaar werd zijn voorganger Galliano in een bar gefilmd toen hij Joden beledigde. Een Franse rechtbank veroordeelde hem tot een boete. Het weer, regenachtig en onstuimig. Langs de kust staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het is een graad of 8. In de ochtend trekt de regen naar het oosten. En in de middag is er dan vooral in het westen kans op wat opklaringen.